Voor spoedige start. Ember Brandsen met het NOS-journaal. In Flevoland is een man omgekomen door vuurwerk. Het is onduidelijk wat er is gebeurd en met welk vuurwerk. Het komt niet vaak voor dat mensen in Nederland omkomen door vuurwerk. Rond de afgelopen vier jaarwisselingen vielen er in totaal twee doden. Dit jaar zijn wereldwijd minstens 81 journalisten door geweld om het leven gekomen. De meeste journalisten werden in Mexico gedood. Dat meldt persbureau AP op basis van de internationale journalistenorganisatie IFJ. Meer dan 250 journalisten zaten dit jaar in de gevangenis. Verreweg de meeste in Turkije. Met nog een dag te gaan is het dodental van journalisten dit jaar het laagst in 10 jaar tijd. Tegelijkertijd is het geweld tegen journalisten alleen maar toegenomen. Er is dit jaar voor 68 miljoen euro aan vuurwerk verkocht, schat de belangenvereniging Pyrotechniek Nederland. nacht gaat er vooral siervuurwerk de lucht in, dat maakt er ruim 60 uit van de verkoop. Het was vandaag een topdag voor de vuurwerkbranche. Het was de laatste dag om vuurwerk te halen, want morgen is het zondag en is de verkoop verboden. De totale omzet dit jaar is ongeveer hetzelfde als vorig jaar. En schaatsers Kjeld Nuis en Koen Verwij doen ook op de 1500 meter mee aan de Olympische Spelen. In een rechtstreeks duel werd Nuis eerste en Verwij tweede. Bij de 5 kilometer voor de vrouwen pakten Anouk van der Weijden en Esme Visser de Olympische tickets. Het weer vanavond meer bewolking en vannacht opnieuw regen. Bij minima rond de 9 graden. Morgen oudjaarsdag ook periode met regen. Blijft uitzonderlijk zacht, zo'n 11 graden. En het waait stevig vanuit het zuidwesten. Tijdens de jaarwisseling is het op de meeste plaatsen droog, maar kan er ook een bui vallen.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 Seeking a find, I can sleep when I die. Want a piece of the pie, got the keys to the ride and shit. I'm straight. I'm on my way. I'm on my way. Get out my way. I'm running late. What can I say? I heard you die twice. Once when they bury you in the grave, and the second time is the last time that somebody mentions your name. So when I leave here on this earth, did I take more than I gave? Did I look out for the people, or did I do it all for fame? Legend is Exodus, searching for euphoria trudging through the mud het 6 over 8. Het tweede uur van de Euro Breakdown. We gaan er weer tegenaan. Wat ik net eerder ook al zei toen we af, eh, afscheid namen in het eerste uur. Geen tranen. Maak u niet <laughs> druk. Want dit uur hebben we, je moet het maar weten. We gaan verder met de top 3 van de landen waar ze iets raars doen dan wij doen. En we gaan natuurlijk ook weer DJ Falafel meenemen. Die hebben we om half negen weer recht door je speakers. We gaan er tegenaan, jongens. Hebben we er een beetje zin in? Of ben ik de enige die hier staat te stuiten alsof ja, ik ben? uit wel heel enthousiast, man. Ja. ik ben heel enthousiast. Je hebt genoeg energie voor de hele kamer, Mike. Ja, zeker, zeker. Ze noemen mij ook wel dat Duracel konijntje. Die oh, langer kan doorgaan <laughs> dan een ander. Dan kunnen wij wat rustiger doen. Ja, dan kunnen jullie hè, wat gas terugnemen. Dat kan allemaal. En weet je waarom ik dat allemaal wil? Weet je waarom ik zo vrolijk ben? Nou. Omdat het allemaal zo goed voelt. En weet je, Fediweb en CVBZ. We zijn het zeker mee eens. Feels great, cheat codes. we were smoking chill. It was only gym and lunch, we thought it was real. I was even feeling math, I ain't even care. Yeah, just to be around you made it worth it. I dropped out, but you still said I'm perfect. I remember at the prom, you was perfect. Nothing here feels like home. Crowded streets, but I'm all alone. I found no cure for the loneliness. I found no cure for the sickness. Nothing here feels like home. Crowded streets, but I'm Someone take me home. Ja, jullie mogen eh, dit nummer misschien wel goed vinden, maar de film misschien niks. Maar ik vind zowel de film als het nummer vind ik goed. En we hadden het net over hoge ontwikkeling. <laughs> ja, dat zijn hoge eerder, ontwikkeling. Dat, waren Erik's woorden. Ja, dat, nee, dat waren Erik's woorden inderdaad. Erik, ik zou ze maar vingers slikken. Die microfoon kan ook uit. <laughs> dat hadden we aan het begin al gezien. We hebben het al een aantal keer aangekondigd, maar we gaan hem eindelijk bekendmaken. De top 3 van de landen waar ze het iets anders doen met avond dan bij ons. Dus Quinten, jij mag hem aftrappen. Ja, nou ja, op nummer 3 hebben staan Autonieuw in Schotland. Ja, wat doe je daar als je gestoord in je hoofd bent? Zij vullen vaten met teer en steken die in de hengst. En daarna gaan ze ermee over straat rollen. <laughs> ja, weet je. Ondertussen hoor je ook nog op hun, eh, op hun eh, bluetooth speakertjes hoor je eh, al langs zien. Op precies 12 eh, eh, uur. Eh, nou, stel je voor dat je, dat je lekker thuis blijft. En dan, dan zie je opeens 20 schotten met vaten rondrennen. Ja. Nou, hier wordt hij nog leuker. Op nummer 2 hebben we oud en nieuw in Polen. In Polen eten ze een karper, nee geen grapje, een karper op. Ze bewaren de schubben in hun portemonnee en dat zou hun heel goed een financieel jaar moeten geven. Wauw. Wow. Dat ben ook niet goed hoor. Die zijn niet financieel. Dan ben je echt niet helemaal goed in je kop dat staat er op één? Op één, oud en nieuw in wel mijn favoriete land, mag ik dan eerlijk zeggen. Oud en nieuw in Spanje. In Spanje eet je bij iedere klokslag één druif. Als je 12 druiven in 12 seconden hebt gegeten, brengt dat geluk voor het nieuwjaar. En dat gebruik, inderdaad, ik ken hem. Dat, is, dat vind ik het minst raar gebruik. Ik vind hem nog wel grappig eigenlijk. Ik, dit, nog wel ik zou het nog doen. Dit is te doen. En wat doen we in Nederland, jongens? Volgens mij allemaal suipen. Vol Volstouwen met oliebollen en suipen. Ja, je bek volstouwen met oliebollen. De <laughs> nieuw, nieuwjaarsbelofte die toch allemaal niet gaat nakomen. Bek volstouwen met eh, alcohol. Dus ja, weet je, laten we niet al te veel op onze tenen gaan lopen. Dat laten we Jason Drulo samen wat doen met French Montana. Tiptoe. Big fat thing overflowing. Skin tight dress couldn't hold it. Way too thick like it's swollen. Got you too bad. When you drop down, lose focus. When I think clap, that's a bonus. Mm, that cake looking appetizing. Backpack full, that's a crisis. Bring that body my way. Can't take it off my brain. Look like you do ballet. Yeah, hold tight when you tiptoe. Say something when you tiptoe. Girl. Ooh works when you push that back. Left, right, do it just like that. All tight when you tiptoe. Hey yo, God bless you from behind it. like when you tiptoe. Say something when you tiptoe. Girl. No breaks when you push that back. Left, right, do it just like that. Hold tight when you tiptoe cheek, right cheek, left cheek, right cheek, left cheek, right cheek. Tip top, tip top, tip top. Chains on, got me looking like a disco. Who that be? In that drop, be my sorry outside the Rari. Fresh vanilla smooth like a honey year wine. And I sneak up from behind. What's your name? What's your sign? Wine for me, dog. You wanna dock in a fly out? Wine for me, dog. Baby, you wanna lease, rent, or buy out? Wine for me, dog. And that money keep blowing. Swat, shorty, tip tongue. Got, Got your left cheek showing, mama. Tip, Bring that body my way. my way. Can't take it off my breath. Not like you do, baby. Oh. Hold tight when you tiptoe, when you yeah your dirty laundry. We always on and off until you're on me, until you're on me. just a it now Dankjewel MC Falafel, de laatste keer van dit jaar van 2017. We hebben besloten om er wat eerder in te gaan om eh, ja, toch nog maar even wat nieuws er even bij te gaan pakken. Want eh, we gaan om half negen gaan we natuurlijk beginnen weer met Je moet het maar weten. Ja. En eh, Justin Timberlake heeft onthuld dat hij dus nieuwe muziek gaat uitbrengen. En ja, wie van jullie heeft daar meer verhaal voor mij over? Nou ja, dat ben ik, Mike. Het moment dat Justin Timberlake nieuwe muziek gaat maken... komt er eindelijk weer eens aan. Eh, niet heel lang geleden liet Timberlake de naam Man of the Woods registreren als merk. En eh, vanaf deze week is op de website van de zanger justintimberlake.com een logo te zien met de letters M-O-T-W. Een referentie naar de geregistreerde naam. Voorzichtig valt op te maken dat er nieuwe muziek van de 36-jarige eh, zanger aanstaande is. Timberlake is op 4 februari 2018 de headliner tijdens de pauzeshow van de Super Bowl. mogelijk, het kan dus zijn dat hij daar een nieuw album zal gaan presenteren... en in de aanloop al een eerste single zal gaan uitbrengen. De laatste single van Timberlake verscheen anderhalf jaar terug met uh, Can't Stop the Feeling. De ja, titeltrack uit de DreamWorks film Trolls, die uiteindelijk acht weken op nummer 1 heeft gestaan in de top 40. Sowieso. Oké. Hey, eh, dan nog even wat. Nu we toch even Justin Timberlake hebben. Ehm, de vergelijking is denk ik door meerdere mensen gemaakt. Ik zal niet de, de, de laatste zijn. Maar vinden jullie ook niet dat hij wat weggeeft van Michael Jackson? En zijn stem, ja, zeker ja, weten. Wel, hè? absoluut. Ik ben niet de enige dus. Nee, nee, eh, nee. nee. nee er niet alleen voor. Nee, dankjewel, dankjewel. Maar zo heb je toch ook... Ehm, eh, van Fields heb je... weet ehm, je ook, Will Ferrell heeft soms muziek waarin hij heel hoog gaat hoor. Ah, wist je dat de kleinzoon van eh, Bob Marley... Of een Will Ferrell? bedoel je niet Pharrell Williams? Pharrell... Ah, Dat is een acteur. Je hebt het in ieder geval niet goed. Maar niet <laughs> Maar wist u dat op de nummer 4, dat eh, de, eh, de Jamaicaanse stem die je hoort op een gegeven moment... dat dat dus de kleinzoon is van, eh, of in ieder geval het is familie van Bob Marley. Oh, echt? Oh, joh. Ja. Dat is een, het, nee, het is het neefje van Bob Marley. Is dat. Oké. En hij is, ik heb een, stukje van een filmpje van hem gezien. En hij is qua uitspraken, zingen en alles is exact hetzelfde als Bob Marley. Nou, dus dat, ja, goed. dat heb ik weer helemaal goed. Reïncarnatie. I got it right. En get it right is zeker wat we gaan doen. Samen met... Mu in Diplo. Om half negen is het zover. Je moet het maar weten. Zo, nog meer Your Breakdown. Alvast bedankt. I'm walking down that road. Where did all the flowers go? They say we're supposed to grow. Learning from the highs and lows. All eyes lying on me. Cause I'm gonna get it right. I'm gonna get it right. They can try to steeds zo verliefd op Rita Ora. Echt waar, niks aan doen. Ze blijft gewoon goed. Hoe vaak je er ook draait, welk nummer je ook van het draait. Ze blijft gewoon goed. Jongens. Zijn jullie er klaar voor? Ja, natuurlijk. Oké. Ik hoop dat jullie warm gedraaid zijn. Want nogmaals, even voor de mensen die net intunen. Eh, Quinten staat 1-0 eh, voor. Eh, in Je moet het maar weten. Ja. ja. Wat gaan ze nu doen? gaan, gaat Erik de gelijk maken of pakt Quinten die 2-0 voorsprong. Of 3-0 toch? Twee vragen. Dat kan, dat kan. Ja, maar ja, we gaan eerst de eerste vraag stellen. Dus, uh... Oké. Oké. Zijn jullie er klaar voor? Ik, ja. Uh, of jullie er eerst even eentje hebben om warm te draaien. Oh, oké. Willen jullie dat? Ja, dan gaan we dat doen. Wat is een ander woord voor toondichter? toondichter. Ja. Als in, eh, hoe wat eh, oh, gedefinieerd wordt toondichter. Oh. Ja. Componist? Lekker okay. Erik. Hij is scherp. maar het leuke is, die scherp vragen pak ik wel. <laughs> dat is niet. Nou, misschien pak je hem straks ook Erik. Oké, oké. Ah. Nou jongens, zijn jullie er klaar voor? We gaan beginnen. Ja, kom maar. Oké. Bij welke popgroep zong Robbie Williams van 1990 van 1995. Ah. Ah. ga gokje doen. Ja, zeg het maar. Mag ik zeggen de Backstreet Boys? <laughs> nee, niet de Backstreet Boys. Niet de Backstreet ehm. Boys. God, wat was het nou? Oh, oh. Pak aan! Licht op. Pak aan! Ik denk dat hij gestoord is. Hij is gek geworden. Die. <laughs> gek geworden? Pak aan! Ja, wat pak aan? Je hebt niks in je handen. <laughs> <laughs> nou, Erik, eh, doe even een gokje. uh, ik zou het echt niet weten. Echt niet. Oké, oké. Hint. Hint. Zal ik het zeggen? Nee, we willen een hint. E, eerst een hint. Gary, Gary Barlow maakt ook onderdeel uit van die groep. Ja, wie de fuck is dat? uh, <laughs> zit, als het goed is, nog steeds in de jury van die X-Factor UK. Ja, dat begrijp is dat die man met die gouden knop? Eh, nee, nee, oh. nee. nee. Oh, dat, is Simon die eh, oude, zak is dat. Eh, met, ja. Ik heb geen idee. Jongens, de jingle gaat zelf weer opnieuw beginnen. <laughs> Dus ik weet het. Oh. Zullen we nog een hint of zullen we Nog een hint. Zal ik het zeggen? Ja. Oké, oké. Het is Take That. <laughs> oh, wat goed hè. Heerlijk. Oh, oh, oh, oh. oh. Vreselijk. Maar hij is lastig hè. Hij is lastig. Ja. Kom maar door. Oké. Welke groep had een hit met het nummer Barbie Girl? Kut! <laughs> nee. Uh, <laughs> nee, wat is dit nou? <laughs> Ik wist dit. Ik had het de vorige, volgens mij vorige week nog over, maar... Ah, oh, wat is dit nou? Mag ik gokken? Ja. Is het de Backstreet Boys? excellent. Absolutely nee. excellent. <laughs> Alles behalve. Uh, <laughs> Ja, kom op, hint. <laughs> Wacht, in welk jaar was het? Hoe noemen ze het zwembad in Park. Aqua Romana. Nee, gewoon... Uh, eh, Aquamundo. Eh, nee, maar jullie zitten heel close. Jullie zitten echt heel close. Wat? Het zwembad heet Aquamundo, uh, vriendelijke vriend. Ja, maar... Aqua, wat... Uh... Oh, nou, easy. Quinten, die hebt het goed. Wat had hij? Aqua. Ja, 2-0 voor Quinten. 2-0 voor Quinten. Let op je taalgebruik, maar 2-0 voor Quinten. Ja, dat mag je niet doen. Nou. Erik, om toch nog maar een punt te kunnen scoren. Ik ga nu echt een, echt een verrek moeilijk gaan pakken. Dus oh, ik hoop echt dat jullie er klaar nee. zitten. Ik kondig hem alvast even aan. Dan hebben jullie tijd om na te denken. Waarvan is de, eh, waarvan is de artiestnaam LL Cool J de afkorting? Wacht even. Uh, hint. Uh, ik zal de eerste, eerste letter zo eh, vrijgeven. Maar jij weet het al? Mag ik gokken? <laughs> Nee, nee, nee. nee. Backstreet Boys Cool J zeker? <laughs> oh, nee. Ladies. Dat is de eerste L. Wat is de eerste L? eerste L van LL Cool J is Ladies. Ik denk dat ik het weet. Ladies Love Cool Jason? Bijna. Eh, bijna. Ah. Bijna. Ladies Love Cool Jake? Ook bijna. Ladies Love Cool James? Ah. <laughs> nou, toch weer een puntje, Erik. 2-1. 2-1. Weten jullie waar de L staat, voor staat in Samuel L. Jackson? Nee. Samuel motherfucking Jackson. <laughs> Wat? De L. Ja. De L. Als je zo'n baas bent als die man, dan kan dat. <laughs> Bedoel je niet Legend? Uh, nee, dat kan ook. Is ook toepasselijk. Samuel Legendary Jackson. Vind ik wel beter eigenlijk. Eh, nou, komt er nog een ronde aan, eh, Mike? Ja, we gaan zo nog een ronde houden. Want ik, denk als ik dit die mensen nog een keer aandoe... Die Mag ik alvast gokken? <laughs> <laughs> Nee, jij, eh, jij mag eh, niet gokken eh, momenteel. Die, die, heb je, die heb je toch wel een beetje, een beetje verbruikt. Oh. Ja. Nou, dan mag Erik gokken. <laughs> Echt oh.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 van we gaan erin. En het ging net verschrikkelijk fout. Gaan we toch een andere, eh, ander plaatje gaan we zo draaien. Maar eerst nog even wat nieuws. Want, jongens, we hebben net een muziekquiz gedaan. 2-1 het voordeel van Quinten. Hoe goed kennen jullie Ringo Starr? Als ik zeg Ringo Starr, wat zeggen jullie dan? Beatles. Beatles. Backstreet Boys. <laughs> Mag ik gokken? <laughs> oh mijn god. Ehm, ja, klopt inderdaad. De Beatles, eh, Ringo Starr en eh, Barry Gibb eh, worden komend jaar door de Britse koningin tot ridder geslagen. Het nieuws van de bijzondere, bijzondere erkenning werd vrijdag bevestigd. Starr trad in 1965 al toe als lid van Most Excellent Order van het Britse Koninkrijk. Dat gebeurde toen ook op zoek van de premier van Engeland. En toen was het nog bijzonder dat de entertainers die onderscheiding kregen. Eh, John Lennon besloot in 1969 de onderscheiding terug te geven. Paul McCartney, met wie hij speelde in de Beatles, werd op 11 maart 1997 tot ridder geslagen door koningin Elizabeth. En later volgde ook Elton John, Bono, Mick Jagger en nu ook Ringo Starr wordt dus officieel Sir Ringo Starr. Oké, maar wacht even. Waarom heeft John Lennon hem teruggegeven, denk je? Ik heb geen idee. Maar ik weet wel dat je hem sowieso moet teruggeven als je doodgaat. Dan uh, eh, je sterft niet als, als, als uh, sir, dat, eh, zal hij niet, dan heeft hij hem niet teruggegeven. Het gaat, in dit geval gaat het over het lid zijn van de Most Excellent Order. En ze hebben het erover dat niet iedereen toen lid was. En ik denk dat er toen gewoon een influx was van heel veel artiesten die bij de Most Excellent Order kwamen. En toen vond John Lennon het misschien een beetje verwaterd. Ja, dat, dat zou kunnen, Nou, dat kan. Klein gokje. Nou, ja, en dit keer niet eh, eh, de Backstreet Boys. Ja, nee. nou, dat, dat, dat, kan, dat kan. Dat kan. Ik denk dat misschien dat het zo is. Oké. Okay. Ja, ik vind het sowieso. Maar kijk, als je geridderd wordt, ik heb begrepen als je in Nederland geridderd wordt, dat je dan eh, niet, dat je, als je sterft, dat je dat, dat, dat, weer terug gaat. Dat gaat dat niet. Okay. Volgens mij... dat weet ik niet. Heb ik gehoord hoor, maar dat, dat, kan ik me zomaar, zomaar in vergissen. Jongens, we gaan nu nog één plaatje draaien. En ehm, dan gaan we kijken of jullie de score gelijk kunnen trekken voor het einde van het nieuwe jaar. Of Quinten wint of Erik wint. Dus ik ben benieuwd. ik, ben benieuwd eh, wie van jullie eh, eh, de winner takes it all gaat worden. Hè? Dat, dat gaan we meemaken. Wat is de prijs? Wat is de prijs? Van dit jaar. Dat jullie uh, volgend jaar niet hoeven te solliciteren voor dit, dit programma. Dat jullie gewoon weer mogen intreden. Hoor gaan. Ja. Ah. Ja, dat is mijn, eh, hè, mijn, mijn taak als programmaleider. Hè? Leider van deze bende. Onze herder. Van ellende. <laughs> De herder. Onze herder in het donker. Onze licht in de donkere tunnel. Inderdaad. Het Dit gaat ver. Reglento Remix CNCO. Boy, I can see the way you move that body. know it's crazy, but I feel like you could be the one that I've been chasing in my dreams. Boy, I can see you're looking at me like you want it. But usually I'm like whatever, but tonight the way you're moving got me where I'm at. It started when I looked in her eyes, I got close and I'm like, podemos. hey. Eh. La noche está para un reggaeton lento, lejos que no se bailan. Just and I dance with you now. See, there's nobody in it that comes close to you, no. Your hands are on my waist, my lips you wanna taste. Come move it, then move it, then move it, then. Our bodies on fire, we are full of desire. If you feel what I feel, throw your hands up higher. And to all the ladies all around the world, go ahead and move it, then move it, then move it, then. It started when I looked in her eyes, I got close and I'm like, bailemos, Hey, eh. La noche está para un reggaeton lento, esos que no se bailan así. stopping, baby, till I say so. Come get, come get some more. Oh, boy, I wish that this could last forever. Cause every second by your side is heaven. Oh, come give me that, give me that boom. noche está para un reggaeton lento, de esos que no se bailan hace tiempo. It started when I looked in her eyes, I got close and I'm like, Reggaeton Lento, Ciencio en Little Mix. Heerlijk jongens, lekker, lekker, lekker, zoals het hoort. <coughs> We gaan eh, verder met Je moet het maar weten. Eh, ik eh, ben benieuwd. de stand is nog steeds 2-1 in het voordeel van Quinten. Ja. Willen jullie opnieuw warm draaien of denken jullie dat je nu scherp zijn? Maar gewoon. Nee, gewoon. Oké. Oké. Oké. Welke Britse band vormen Chris Martin, John Buckland, Will Champion en Guy Benjamin? Eh, sorry? Berryman. Wie de fuck zijn? Ehm, nieuwere band of oudere band? Oudere band, denk ik. Ja, nou, het is een band die al een tijdje meeloopt. Nee, maar heel oud of nog Nee, niet heel oud. Niet heel oud. Nee. Wat voor muziek is het? Dat vind ik wel een hint. Eh, ja, een beetje mainstream. Ze hebben met, eh, eh, even kijken, met, ehm, hoe heet het, hebben ze een nummer gemaakt volgens mij. Met Will Nee, ze, nee, hebben niet met Will I samengewerkt. Clinton, wil je gokken? Sky Full of Stars. Viva La Vida. Coldplay. 3-1. Het is over, Erik. Het is over. Jij moet opnieuw solliciteren volgend jaar. oh, oh goed oh, gespeeld, oh, jongen. Twee verliezen dit jaar. Twee alweer. Ja, ja, je kan niet alles hebben. Je kan niet alles hebben. Het zou ook niet echt kunnen als de, de huistuin- en keukenassistent van eh, de Euro Breakdown verliest in zijn eigen show. <laughs> ja. ja, anders had hij opnieuw moeten solliciteren volgend jaar. Dus eh, oh, oh, oh. Ja, jij als uh, newbie moet dan toch maar het spits afbijten. Dus Erik, hoe ga jij solliciteren voor ons? jaar? Dat wil ik wel even weten. Ik ehm, moet wel met wat leuks komen voor ons. Nou, dan heb ik een heel goed idee. Ik denk dat ik gewoon aankom met een paar pilsjes. Een paar broodjes en dan uh, vind ik het wel goed. dat nou, zien we dan wel. Ik eh, vind het inderdaad nog, eh, nog twijfel al. nog karig. Maar Erik, speciaal voor jou. We gaan afscheid van je nemen natuurlijk. Want volgens mij moet je opnieuw solliciteren. Draaien wij voor jou. Sam Smith, To Good Goodbyes. must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this song before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. Cause every time I open up, it hurts. So I'm never gonna get too close to you even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. And every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye. Never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. Cause every time I open up, it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. But I'm way too good at So I saved all the texts, all of the best over the years, just to remind myself of how good it is. Oh, boys, and I know we're not supposed to talk, but I'm getting ahead of myself. I'm scared when we're not, cause I'm scared you're with somebody else. So from my ex minus the tears just to remind myself of how good it is or was cause I Ja, ja, Erik, we gaan je missen. We gaan je missen, laat dat duidelijk zijn. Schrijf me maar niet af voor. Bedankt dat je, dat je mee hebt eh, gedaan, gedaan, dit jaar. Aan ons programma, ja. Ja, wij zijn eh, jou zeer erkentelijk. We zien uh, volgend jaar graag jouw eh, videosollicitatie tegemoet. Ja, inderdaad. Waarin jij jezelf presenteert en ja, laat zien waarom jij je plekje weer, weer terug zou moeten krijgen bij, deze, ja, bij dit felbegeerde programma ja we zien het graag van je, weer terugkomen. En anders eh, misschien over een paar jaar als gast. Ja. ja. ja, komt goed jongen. Vind ik ook. Jongens, ik eh, wil jullie eh, ja, onwijs bedanken alvast eigenlijk voor dit jaar. Dit was mijn eerste jaar de Euro Breakdown met pieken en dalen. Ik ben alleen begonnen uiteindelijk samen met Quinten en Erik aan het magische avontuur verder gegaan. En dit was een jaar, jongens. dit was echt een jaar. echt, het was een heel gezellig jaar. Ik moet zeggen, het was ook eh, het was een jaar met pieken en met dalen. Veel meegemaakt, veel gezien, veel gedaan. En ook heel veel geleerd weer dit jaar. Eigenlijk net zoals ieder jaar. En eh, ja, eh, ik ja, weet niet, hoe, hoe, is dit, hoe is dit voor jullie geweest, het jaar 2017? ja, ehm, pieken en, dalen. ja, pieken en dalen. Ja, ja toch wel, ja. ja. Nog goede voornemens? Behalve degene die ik ga breken, eigenlijk niet. Nee, ik ga er ook niet meer... geen commentaar. Ik, begin er niet meer aan. Oké. Hey jongens, nogmaals, ik wil jullie onwijs bedanken voor dit jaar. Ook de luisteraars, jullie hebben heel veel... Eh, eh, ja, uh, bedankt voor jullie supporten tot nu toe. Volgend jaar staan een heleboel dingen op de planning. we gaan knokken voor een derde uur. We willen natuurlijk ook meer met een website gewoon meer met de Facebookpagina. Die heeft nu even een tijdje stilgelegen. Ik beloof dat daar meer werk van wordt gemaakt in 2018. Dat is geen goed voornemen, dat is gewoon een belofte. Dus... Netjes. We gaan, eh, we gaan de uur Breakdown gaan we breder trekken. En ondanks dat dit een jaar was eh, met pieken en dalen... zitten hier ook goede dagen bij. En ik vond eh, dit eigenlijk wel een plaat om ja, heel toepasselijk om mee af te sluiten. Dus nogmaals jongens, ik ga jullie alvast hele fijne dagen wensen... mochten jullie niet meer spreken. En de luisteraars, idem dito. Merkel, Moore, Kesha, Good Old Days. Dank jullie wel voor een mooi 2017. Op naar 2018. the fans. We were underground, loaded merch in that 12 passenger van. In a small club in Minnesota, and the snow outside of First Ave. I just wanted my name in the star. Now look at where we at, still growing up. Still growing up. I would lay in my bed and dream about Wish I didn't drink all of that glass first. Wish I made it to homecoming. Got up the courage to ask her. Wish I would've gotten out of my show. Wish I put the bottle back on that shelf. Wish I wouldn't have worried about what other people thought and felt comfortable with myself. Rooftop open and the stars above. Moment frozen, sneaking out and falling in love. Me, you, and that futon. We just begun on the grass dreaming, figuring out who I was. told me, babe, that someday these would be the good old days. All the love you won't forget, and all these reckless nights you won't regret. Cause someday soon your whole life's gonna change. You'll miss the magic of the good old days. Never thought we'd get old. Maybe we're still young. Maybe you always look back and think it was better than it was Maybe these are the moments. Maybe I've been missing what it's about. Been scared of the future, thinking about the past while missing out on now. We've come so far. I guess I'm proud. And I ain't worried about the wrinkles around my smile. I got some scars.